Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Liz Truss stopt alweer als premier van het Verenigd Koninkrijk. Bij haar aantreden, 44 dagen geleden, kwam ze met allemaal plannen... bijvoorbeeld om de belasting voor rijke mensen te verlagen... Truss kreeg veel kritiek daarop en zelfs de Britse munt werd een stuk minder waard. En dus vindt ze dat ze niet meer aan kan blijven. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. De Britse premier wordt altijd geleverd door de grootste partij en dat is nu de conservatieve partij. Komende week kiest die partij een nieuwe leider en die wordt dan ook automatisch de nieuwe premier. In Vught worden bloemen neergelegd bij het Hebehuis voor Hebe van 10 en haar begeleidster Sanne van 26. Dat gebouw had een speciale betekenis voor Hebe omdat ze daar de zorg kreeg die ze nodig had vanwege haar beperking. Sanne en Hebe kwamen om het leven bij een ongeluk op de snelweg bij Den Bosch. Ze werden sinds maandag vermist. Hun auto werd gisteravond teruggevonden. En de politie zoekt nog uit hoe die van de weg is geraakt. En woon je alleen of ben je single, dan heb je het niet altijd even makkelijk. Mijn collega Emiel woont zelf alleen en wil dus uitzoeken of dat nou voordelig of onvoordelig is. Spoiler alert, het is het tweede. Het gaat eh, om meer dan alleen duurdere boodschappen. Denk aan de gemeentebelasting, de rioolheffing, afvalstoffenheffing. Daarvoor betaal je in je eentje relatief veel meer. En dan is er ook nog de belastingaangifte die je jaarlijks doet. Als je een setje bent, als jij fiscaal partner bent... dus je bent getrouwd of je hebt een geregistreerd partnerschap... dan kan je aftrekposten dusdanig verdelen dat dat heel gunstig is. Ja, want in Nederland is trouwen nog altijd de norm. Kijk bijvoorbeeld naar je burgerlijke staat. Als jij alleenstaand bent, dan is die ongehuwd en niet alleenstaand. Dat is wel interessant. En dat stond echt nog uit tijden dat het gezin echt traditioneel de hoeksteen van de samenleving was. Terwijl de afgelopen 60, 70 jaar is het aantal alleenstaanden best wel explosief gegroeid. En daarom moet er meer rekening worden gehouden met singles... vinden de jongere afdeling van politieke partijen. Meer hierover check je in onze video op het YouTube-kanaal van NWS op 3. Het weer dan nog. In het noorden regent het de komende uren. Vanavond en vannacht overal kans op een bui. Morgen meer zon, maar ook kans op onweersbuien. En het wordt een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is begonnen. Ik noem een paar opvallende files in onze regio. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Knopend Burgerveen. 2 kilometer file door een kapotte vrachtauto. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. ruime kwartier vertraging. En de A10 Knopend Watergraasmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer.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 De komende week kiezen de conservatieven een nieuwe leider... die automatisch de nieuwe premier wordt. Bij een steekpartij in een partycentrum in Beverwijk is gisteravond een dode gevallen. Het gaat om een man van 20 uit Purmerend. Twee andere mannen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. En in Brussel praten de leiders van de 27 EU-lidstaten over hoe zij samen de energiecrisis kunnen aanpakken. De leiders bespreken onder meer het plan om samen gas in te kopen. Het weer 16 tot 19 graden.